van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Japan hebben de onderlinge banden verder aangehaald. President Trump bezocht de nieuwe premier Takaichi. Trumps bezoek werd gezien als een vuurdoop voor haar. De Amerikaanse president sprak vol lof over Takaichi. De landen tekenden een grondstoffendeal. De Japanse premier schonk 250 kersenbomen aan de stad Washington. Ook zei ze Trump voor te dragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Trump reist door naar Zuid-Korea... waar hij donderdag ook de Chinese leider Xi ontmoet. Bij een bedrijf met fazanten in Toldijk in de Achterhoek is de vogelgriep vastgesteld. 5000 dieren worden afgemaakt. Rond 10 kilometer van het bedrijf is het verboden om pluimvee en eieren te vervoeren, zegt het ministerie van Landbouw. Sinds 16 oktober geldt er een landelijke ophokplicht. Vorige week werd de vogelgriep iets verderop in Hummelo ook vastgesteld. Bij een hobbyboer werden 150 dieren afgemaakt. Amsterdammers met een bijstandsuitkering kunnen voortaan makkelijker een deel van hun woning verhuren. Dankzij nieuwe regels van de gemeente mogen verhuurders maximaal 475 euro per maand houden... zonder dat dit van hun uitkering wordt afgetrokken. De hoop is dat de nieuwe regels de woningcrisis in de stad tegengaan. De Nederlandse sportwereld maakt zich zorgen over het gebrek aan urgentie bij politieke partijen op het gebied van sport en bewegen. Volgens NOC-NSF en de Nederlandse Sportraad ontbreekt bij partijen een concrete visie op het belang van sport in de samenleving. Het zou veel meer moeten worden meegenomen in de bestrijding van allerlei problemen, zo klinkt het. De voorzitter van de Nederlandse Sportraad stelt dat de politiek de rol van sport en bewegen nog niet op waarde weet te schatten.